Volgens PvdA-leider Samson zitten de gesprekken tussen VVD en PvdA... er ligt nog geen definitief akkoord. Verder wilde hij en ook VVD-leider Rutte niets zeggen. Het Centraal Planbureau is de voorstellen van de onderhandelaars aan het doorrekenen. Die uitkomsten worden mogelijk begin volgende week teruggestuurd. Het bedrijf dat de bron is van een massale uitbraak van hersenvliesontsteking in de Verenigde Staten was al maanden voor de eerste ziektegevallen gewaarschuwd vanwege de slechte hygiëne. Door de uitbraak zijn al 25 Amerikanen overleden. Meer dan 300 mensen werden ziek. Het bedrijf in de staat Massachusetts leverde pijnstillerinjecties... die besmet waren met de zeldzame schimmelvariant van hersenvliesontsteking. Inspecteurs van de FDA stelden in januari al vast... dat productieruimtes en apparatuur vervuild waren... maar het bedrijf heeft daar niets mee gedaan. De film Brammetje Baas van Anne van der Heijden is op het Cinekit Festival gisteravond gekozen tot beste Nederlandse kinderfilm. De Franse film Ernest et Celestine won de prijs voor de beste buitenlandse film. Verder ging de publieksprijs voor de beste Nederlandse film naar Mees Kees van Barbara Bredero. De Gouden Kinderkast, de prijs voor het beste Nederlandse televisieprogramma, ging naar het VPRO-programma Mijn Vader Is het weer, vannacht aan de kust felle buien met kans op hagel en onweer. In het binnenland opklaringen, minima van min 1 in het oosten tot plus 4 aan de westkust.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 We can go. and linger long into temptation right where you belong. The guilty get no sleep in the last slow hours of morning Insurance is cheap. I should listen to the warning. But the cradle is soft and warm.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 283 vakantiegangers zaten sinds woensdag vast door een technisch probleem met hun vliegtuig. Donderdag mislukte een eerste poging om het toestel te repareren. Reisorganisatie Arcafly heeft een vervangend toestel gestuurd om de Nederlanders uit Cancun te halen. Volgens Arcafly landt het vliegtuig vanmiddag rond half 1 op Schiphol. De onderhandelingen over een regeerakkoord gaan maandag verder. Volgens PvdA-leider Samson zitten de gesprekken tussen VVD en PvdA in de eindfase, maar er ligt nog geen definitief akkoord.